8 uur. met het NOS-journaal. Twee van de drie mannen die dood werden gevonden in een drugslab net over de grens in België zijn Nederlanders. Ze komen uit Eindhoven, meldt Omroep Brabant. De identiteit van het derde slachtoffer is nog niet bekend. De lichamen werden dinsdag gevonden in een loods na een anonieme tip. De drie zijn mogelijk in hun slaap overleden... nadat ze giftige dampen hadden ingeademd... die vrijkwamen bij de productie van synthetische drugs. De uitgaven aan dure geneesmiddelen in Nederland zijn in 2017 gegroeid naar ruim 2 miljard euro, een stijging van 9 ten opzichte van 2016. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Vanwege nieuwe medicijnen en een groeiend aantal patiënten verwacht de NZA dat de stijging de komende jaren doorzet. De drie middelen waar het meeste geld naartoe gaat zijn medicijnen tegen reuma. Kleine ondernemers moeten extra geld krijgen om goed personeel te vinden. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dienen vandaag een voorstel in om jaarlijks 48 miljoen euro opzij te zetten voor een speciaal MKB-fonds. Veel kleine ondernemers, zoals fietsenmakers, hebben problemen met het vinden van werknemers. En geld om iemand op te leiden hebben ze vaak niet. Volgens de VVD kunnen ze met het fonds bijvoorbeeld mensen die in de bijstand zitten aan een baan helpen. De begint een proef om via een app of sms'je overlast aan boord van de trein te melden bij de conducteur. De wil onderzoeken hoe de sociale veiligheid in de trein kan worden verbeterd. In het Verenigd Koninkrijk en in België bestaat zoiets al langer. De heeft onder andere met bioscoopketen Pathé gesproken. Die werkt al langer met een sms-dienst... waarmee bezoekers overlast tijdens de film kunnen melden. De proef duurt een half jaar en loopt in het zuiden van het land. Het weer. In het noordoosten kan nog wat sneeuw vallen. En het kan het hele land glad zijn. In de loop van de ochtend komt de zon tevoorschijn.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 De vertraging is een kwartier. En daardoor ook ehm, is het lastig om die A7 op te komen vanuit Hoorn. Zo staat op de provinciale weg de N506 richting de A7. 3 kilometer file en is het nauwelijks tot geen beweging in.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 Oh, ik kan veel beter zwijgen. Ik kan zeggen wat ik fantaseer, wat ik met je wil en ook wel wanneer. Ik kan raden wat je zegt zelf als ik je vertel, dat kopje van maar kan veel beter zwijgen.